4 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het is nog niet zeker dat de vermiste Boeing van Malaysia Airlines is gelokaliseerd. De Chinese overheid publiceerde gisteren drie satellietfoto's... met grote drijvende objecten in de Zuid-Chinese zee. Het hoofd van de Chinese burgerluchtvaart zegt nu dat er geen bewijs is... dat de beelden iets te maken hebben met het vermiste vliegtuig. Ook Vietnam kan niet bevestigen dat zijn onderzoekers het vliegtuig op het spoor zijn. Vietnamese vliegtuigen en schepen hebben het gebied waar de satellietfoto's zijn gemaakt... de afgelopen drie dagen doorzocht, maar ze hebben daar niets gevonden. VVD-fractieleider Zijlstra denkt dat op zijn vroegst tegen het einde van deze kabinetsperiode ruimte is voor lastenverlichting. De kabinetsperiode van het tweede kabinet Rutte loopt tot 2017. In Pauw en Witteman zei Zijlstra dat het overheidstekort nu nog te hoog is. Begin deze maand bleek uit ramingen van het CPB dat de economie aantrekt en het begrotingstekort dit jaar onder de 3% uitkomt. De oppositie zei in een reactie daarop dat er nu moet worden gekeken of lastenverlichting mogelijk is. De PvdA en de VVD vinden dat nog te vroeg. De Israëlische premier Netanyahu dreigt met hard ingrijpen op de Gazastrook. Hij reageert daarmee op de tientallen raketten die de afgelopen dag op Israël zijn afgeschoten. De zwaarste raketaanval sinds eind 2012. Niemand raakte gewond. De aanval is een wraakactie van de islamitische jihad in Gaza voor een Israëlische aanval waarbij drie doden vielen. Het wordt moeilijker voor de NSE en andere geheime diensten om zoektermen te achterhalen die mensen in Google invoeren. Sinds kort wordt die namelijk automatisch door Google versleuteld. Dat schrijft de Washington Post. De Amerikaanse geheime dienst kreeg via Google en andere zoekmachines toegang tot de gegevens van gebruikers.